In de zakken zitten bessen die besmet zijn met hepatitis A. Meestal word je er niet heel ziek van, zegt het RIVM. dat kan eh, lichte koorts zijn en wat eh, algehele malaise. Als het iets uh, ernstiger wordt, dan eh, kan je eh, symptomen krijgen van hele donkere urine... of juist hele kleurloze ontlasting. En als het echt serieus doorzet, ja, dan krijg je dus problemen met de lever... en symptomen als schilzucht. Mogelijk zijn de bessen besmet geraakt bij plukken... en had een van de plukkers zijn handen niet goed gewassen. De RIVM denkt dat honderden mensen besmet zijn geraakt. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Als je zo'n zak blauwe bessen hebt liggen, kun je van Albert Heijn je geld terugkrijgen. Ridouan Taghi heeft via zijn advocaat Ines Wesky meer dan 8000 berichten met de buitenwereld kunnen wisselen. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd op de eerste zitting van de rechtszaak tegen Wesky. Taghi kon op die manier vanuit zijn zwaar bewaakte cel toch communiceren met zijn criminele organisatie. Verslaggever Matthijs van der Wiel vertelt waar die berichten over gingen. Wat het OM aangaf was dat die boodschappen gingen over de drugshandel, het witwassen... maar niet over geweldsdelicten. Niet bijvoorbeeld eh, moorden waar Ridouan Taghi voor veroordeeld is. Kennelijk heeft ze daar een grens getrokken, maar we weten niet wat haar verder heeft bewogen, hoe het gegaan is, want ze wil geen enkele verklaring afleggen. En daarom zal de waarom-vraag in dit proces waarschijnlijk eh, niet beantwoord worden. Justitie houdt er rekening mee dat Ines Wesky gedwongen werd om informatie door te geven. En handhavers in de gemeente Utrecht hebben zich uitgeleefd op eerste kerstdag. Ze mochten voor het eerst op eerste kerstdag auto's controleren op fout parkeren en gaven twee keer zoveel boetes als op een normale weekdag. De gemeente denkt dat veel mensen ervan uitgingen dat er op feestdagen geen controle zou zijn. Nou, wel dus. Ongeveer 1200 mensen hebben een bon gekregen. Het weer grijs, in het zuiden nog kans op wat zon. Het is op dit moment een graad of 2 in Limburg en 7 in Friesland. Morgen opnieuw grijs, ook kans op wat motregen bij 2 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat nog file na een ongeluk... tussen Beverwijk en de afrit Haarlem-Zuid. 11 kilometer met een half uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij.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 What's going on? When our children can't play, homeless can't eat, there's gotta be a better way. What's going on? When we're politically blind and can't see the signs of endangered time, what's going on? Tell me what's going on in the world today? I'd rather be dead than turn my head away. We got a first world vision to compete to lift our hands in the air Father, Father help us, come on. Everybody thinks we're wrong. Yeah. Oh, but who are they to judge us?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 There's plenty of room for some humanity. kleren aantrekt zonder haast. En haast zonder bijna te denken. Kijk ik naar een omgekeerde strip van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging een gelicht, elke buiging als een roos die sluit. O oh, schat, van mij.